Inspecteurs gaan die fabrieken de komende tijd controleren op arbeidsomstandigheden. Dat staat in een akkoord dat 70 kledingbedrijven hebben gesloten met vakbonden en andere organisaties. Aanleiding is de instorting van een fabriek in april waarbij 1100 doden vielen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte verder aangescherpt. Nederlanders krijgen het advies niet naar Egypte te reizen. Alleen vakantiebestemmingen aan de Golf van Akaba en de Rode Zee zijn veilig genoeg. Wel moeten toeristen daar waakzaam zijn. Nederlanders die al in Egypte zijn moeten zich afvragen of hun verblijf nog noodzakelijk is. Vorige week werd het reisadvies ook al aangescherpt. Toen gold voor belangrijke familiebezoeken en zakenreizen nog een uitzondering. Het Longfonds heeft vandaag 5000 metingen van fijnstof binnengekregen. Dat is minder dan verwacht, Er hadden zich 10.000 mensen aangemeld. Toch noemt het Longfonds de meting geslaagd. Met een speciaal apparaatje op de smartphone konden mensen de verstrooiing van het zonlicht vastleggen. Dat levert informatie op over de luchtkwaliteit. Het Longfonds wil daarmee een fijnstofkaart van Nederland maken. In september is er een tweede meetdag. Osama Bin Laden heeft negen jaar ongestoord in Pakistan kunnen wonen... doordat het Pakistanse leger en de inlichtingendienst hebben gefaald. Dat staat in een geheim Pakistaans rapport dat in handen is van Al Jazeera. Bin Laden ging in Pakistan bijvoorbeeld gewoon naar de markt. Eén keer werd hij aangehouden omdat zijn chauffeur te hard reed... maar de chauffeur regelde de kwestie met de agent en de auto mocht doorrijden. Ook kon Bin Laden in 2003 ongehinderd Khalid Sheikh Mohammed ontvangen... de organisator van 9-11... Sinds 2005 heeft Pakistan niets meer gedaan om Bin Laden op te sporen, staat in het rapport. Het weer, vanavond en vannacht onbewolkt. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen opnieuw zonnig met maxima van 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag bij Hoofddorp 2 kilometer door werkzaamheden...